Uur. Net wel met het NOS-journaal. De nationale op geheime internetsites ruim 220.000 foto's en video's met kinderporno opgespoord. Robert M. wisselde op die sites bestanden uit en de nationale recherche is daar geïnfiltreerd. Er zijn zeker twee foto's gevonden van slachtoffers uit de Amsterdamse zedenzaak. Op enkele sites werden tips gegeven over het ontvoeren, mishandelen en ombrengen van kinderen. De Gezondheidsraad wil bepaalde antibiotica in vee- en pluimveehouderijen verbieden en voor zover ze niet worden verboden moeten ze minder worden gebruikt. Zo moet worden voorkomen dat bacteriën die niet meer op antibiotica reageren aan mensen worden overgedragen. De Gezondheidsraad adviseert de minister om in elk geval nieuwe antibiotica alleen voor mensen beschikbaar te stellen. De gesneuvelde autoruit op de A1 bij Baarn van eerder vandaag is niet het gevolg van een beschieting. De politie zegt dat het door steenslag kwam, ook al was het een achteruit. Het incident bij Baarn leek het zoveelste in een reeks van beschietingen op de snelweg. In Groot-Brittannië is een jongen van 11 voor anderhalf jaar onder toezicht geplaatst vanwege zijn aandeel in de rellen en plunderingen van begin deze maand. Hij is de jongste verdachte die na de rellen voor de rechter moest verschijnen. Hij had al een strafblad. De rechter zei dat hij voor langere tijd achter de tralies was verdwenen als hij niet zo jong was geweest. Op de laatste dag van de voetbaltransferperiode hebben Ajax, Twente en PSV nog gauw zaken gedaan. Bij Ajax heeft de Russische spits Dmitri Bulikin een jaarcontract getekend. Vanochtend werd al bekend dat Twente Leroy Fair van Feyenoord overneemt en dat de Sloveen Tim Matafs van Groningen naar PSV verhuist. Het weer, vannacht mogelijk mistbanken, morgen overdag op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden rond 20 graden. Vrijdag ook droog en zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan in de Randstad. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 1 Brugge 4 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 4. A9 Amstelveen naar Alkmaar tussen Beverwijk en Kooi meer 7 na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. A10 Zuid richting Amersfoort tussen de Rij en Knopend Watergraafsmeer 4.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 Zij zijn de leden van Carter's Choir. En zij hadden het idee om A Little Less Comfortable te gaan schrijven. En ze kregen daarbij hulp van eh, Philip White. En ze lieten het allemaal produceren door niemand minder dan Toby Keat en Mark Wright.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 Dat open podium, daar wordt dan eh, gebruik van gemaakt door mensen die denken muziek te kunnen maken. Ze brengen hun gitaar mee of een piano of wat dan ook en ze gaan achter een microfoon zitten. Nou kennen ze dat in Amerika ook, maar daar wordt het dan een beetje groter gedaan allemaal. Stadi Aslan, zij was net 13 jaar oud toen zij ook meedeed aan die Open Mic Night, zoals ze dat noemen. En dat allemaal in San Marcos in Texas. En daar werd zij ontdekt door een platenbaas van Mercury. Carolina from the Lone Star State moved to sunny California. Ja, dan moet je niet bij mij zijn hoor. Een man who can dance, nou ik kan echt niet in de maat lopen. Als ik tegen u zeg 19 something Wish You Were Here en Don't Laugh At Me, dan weet ik dat, eh, dan weet u dat ik het heb over eh, Mark Wills. In 1998 is hij uh, male vocalist of the year geweest daar in Amerika en heeft daarna nog heel wat cd's uitgebracht. Nu heeft hij pas geleden ook weer een cd uitgebracht, gewoon onder zijn eigen naam en daar staan prachtige liedjes op. En waarom zijn er allemaal prachtige liedjes opgezet? Nou, hij is eigenlijk gewoon een storyteller. Looking for America. Hij liet het wel schrijven door Bernie Nelson. I'm chasing down a memory of the way things used to be. Kids played underneath an old street light, knowing they were safe when they laid down at night. I'm looking for something I ain't seen in a while. I'm looking for a factory where a man can feed his family. You're not worried about them moving it south, closing the doors and shutting her down tomorrow. I'm looking for America. searching for an old church steeple Where inside you'll find people Who live their lives unashamed And ain't afraid to say God's name white and blue Still believe freedom isn't free And I guess it's up to 15 jaar geleden dat Trace Atkins is begonnen met het maken van, eh, van muziek, althans eh, het opnemen van muziek. En zijn eerste cd die hij uitbracht eh, onder zijn eigen naam was meteen Platinum. En daarna heeft hij nog heel wat cd's uitgebracht. Pas geleden zijn laatst verschenen cd Proud To Be Here. En daarop omschrijft hij een beetje hoe trots hij erop is om Amerikaan te zijn, zoals de meeste Amerikanen. En daarnaast ook nog heel trots is om muziek te kunnen maken. Kenny Bird, Rivers Rutherford en Casey Beathard. Zij schreven het voor die Trace Atkins. Brown chicken, brown cow. Bobby, Joe and Betty got a real nice farm. Everybody knows that they work real hard. Bobby Joe sweating in the noonday sun. Betty right beside him till the work's all done. But every now and then they get a strong desire to crawl up in the hay and set the barn on fire. Now the hay needs hauling, the hogs need stop, the corn needs cutting, but the tractor stops. de zevende cd van Colin Ray. Die ligt inmiddels in de, in de platenzaken. En die heet Never Going Back. En dat is ook eh, de titel, die titel van de cd en de titel van de single die daarvan afgekomen is. Maar ik grijp toch terug naar een cd uit 1991 alweer. All I Can Be. Een van de mooiste nummers naar mijn mening hoor. Het zal voor mij een all-time favorite blijven. Geschreven door Skip Ewing. I read back in 1923. Grandpa kept it in his coat, and he showed it once to me. He said, boy, you might not understand, but a long, long time ago. Grandma's daddy didn't like me none, but I loved your grandma so had this crazy plan to meet and run away together, get married If you get there before I do Don't give up on me I'll meet you in my church If you get there before I do Don't give up on me I'll meet you when my chores are through I don't know how long I'll be But I'm not gonna let you down Darling, wait and see And between now and then till I see you again. vaker zeggen, hè. Potverdorie, wat is dit een mooie tekst. Ashton is de voornaam van Ashton Shepard en eh, zij woont gewoon in Alabama en de meeste beginnende country artiesten of gevorderde country artiesten die verhuizen allemaal naar, eh, naar Nashville, want dan zitten ze dicht bij het vuur zoals ze dat zeggen. Maar deze dame die zegt van nee hoor, ik blijf gewoon wonen in Hamlet of Leroy in Alabama. Waarom? Daar is mijn gezin. Ik ben een werkende moeder, ik vind het leuk om muziek te maken, maar mijn gezin gaat gewoon voor alles. En op zijn tijd ga ik wel eens een keer naar Nashville, naar de platenbazen en naar de studio's om een cd op te nemen. Look it up. The word is faithful. Look it up. It don't mean sneaking around behind my back like you ain't getting enough. How about forever? Just look it up. It means through thick and thin and pitching in even when the times get tough. CD. Look it up, and you'll see a picture of that piece of trash riding around in your pickup truck. Let's try a liar, just look it up. But you'll need boots to wade through all the bull you tell me when you come home drunk. It's just like you to be so clueless, cause you never thought I'd do this. I said, go goodbye, get lost is over Look it up You said you're sober Look it up It's right next to hell It's freezing over Flying pigs and all that stuff And how about baby Look it up It's what you call me And it's how you act Every time I call you below no matter what. Quit your begging and the praying. Can't you hear what I've been saying? I said, go goodbye, get lost, get out, get gone. The word is over. Look it up. formatie Black Hawk. There you have it. Als ik tegen u zeg Keach en Cody en Michael en Dean... dan weet u zo ongeveer dat ik het heb over Lone Star. En die hebben vaak van die prachtige ballads. Hè? Onder andere Smile. I still remember the night said you loved my smile But you're smile die was ook eh, tijdens een, eh, een optreden in Amerika. Ja, daar hebben ze van die festivals aan. Ik ben niet snel jaloers, maar als ik dan dit zie, dan denk ik bij mezelf van potverdorie, waarom kan dat hier niet in Nederland? Joe D. Messina, Tracy Lawrence, Darius Rucker, Rodney Aitkins, Trent Tunnelson, eh, Montgomery Gentry. Dat waren er zomaar een paar die tijdens dat festival daar, tijdens dat tweedaagse festival daar op het podium stonden. En dan denk ik bij mezelf van, verdorie, waarom kan dat hier niet, hè? Hier is a busy man, Billy Ray Cyrus. There's a little boy out in the driveway, his basketball in hand. Saying, Daddy, can we play a little one-on-one? -on -one? You pat him on the back and say, not now, son, I'm a busy man. His sister's out on the sidewalk Setting up a lemonade stand Hey daddy, don't you wanna buy a glass for me? You say maybe later Can't you see I'm a busy man? You gotta go, gotta run Hit it hard and get it done And when you say that time's a wasting You don't know how right you are Busy man There's a woman in the bedroom crying Saying I thought we had plans You say, honey, I'm sorry, I'll make it up When the job slows down and I'm not such a busy man You gotta go, gotta run say the time's wasted You don't know how right you are Busy man Have you ever seen a headstone with these words If only I had spent more time at work There's a call one day from the office they need you down in Birmingham You say no way, the weekend's mine I got plans with the kids and a day with my wife I'm a busy man You gotta go, gotta run Take a break and have some fun Those that love you most say you've come far Got some new priorities In that schedule that you keep And when you say busy man Busy man hm, Ray Cyrus heeft het niet zelf geschreven, heeft het wel meegeschreven, heeft het ook geproduceerd. Busy Man. Clay Walker, hij heeft pas geleden weer een nieuwe cd uitgebracht. Ik heb u daar ook al een stuk van laten horen. Where Do I Go From You, dat is de nieuwe single van die eh, gelijknamige cd. Maar ik ga weer terug naar een ouder nummer van hem. En dan zou ik ook weer bijna zeggen, potverdorie, en heel de rest erachteraan. Maar ik wil u ook eens een keer gewoon laten genieten van het intro. G. Barnett schreef het. The Chain of Love. He was driving home one evening in his beat-up Pontiac when an old lady flagged him down Her Mercedes had a flat He could see that she was frightened Standing out there in the snow Till he said, I'm here to help you, ma'am By the way, my name's Joe She said, I'm from St. Louis And I'm only passing through I must have seen a hundred cars go by This is awful nice of you When he changed the tire and closed her trunk And was about to drive away She said, how much do I owe you? Here's what he had to say You don't owe me a thing I've been there too When someone walked helping you If you really want to pay me back Here's what you do Don't let the chain of love end with you Well, a few miles down the road The lady saw a small cafe She went in to grab a bite to eat And then couldn't help but notice How the waitress smiled so sweet And how she must have been eight months along And dead on her feet and though she didn't know her story And she probably never will When the waitress went to get her change From a hundred dollar bill The lady slipped right out the door tears in the waitress eyes when she read what she wrote. You don't owe me a thing. I've been there too. Someone once helped me out just the way I'm helping you. If you really want to pay me back, here's what let the chain of love end with you. That night when she got home from work, the waitress climbed into bed. She was thinking about the money and what the lady's note had said. As her husband lay there sleeping She whispers soft Everything's gonna be alright I love you, Joe Ik heb het al vaker gezegd, hè? hoe komen mensen toch op deze prachtige teksten? Bryce Long is eigenlijk een man die zich eh, meer eh, toegelegd heeft op het eh, schrijven. Het is een country music singer, zo wordt hij ook wel omschreven. En hij is in 2005 toegetreden tot de club van Columbia Record daar in Amerika. Hij heeft heel wat hits geschreven die op de Billboard Hot Country Songs terechtkwamen. En hij heeft nummers meegeschreven voor onder andere Carrie Allen, 2004 Nothing On But The Radio en Randy Houser's nummer Anything Goes. Zo heeft in 2006, ik moest even nadenken, 2006, Chris Kegel een nummer opgenomen, Anywhere But Here. Dat was voor hem, voor die Chris Kegel, een grote hit. Maar het origineel is wel van die Bryce Long. Hij heeft het ook opgenomen werd niet zo'n grote hit. En daarom zei hij van, laat mij maar schrijven en zingen aan iemand anders. And I hate you found me here. Whiskey on my breath. I know I should be ashamed. So much for those twelve steps He said, no, my son, I know you're doing your best With all you've been through, I understand I only came to offer you a friend You know she still asks about you Wondering how Lula. the last thing is lang, daar werd ook van gezegd. Hij schrijft droevige liedjes, maar de meesten hebben daarnaast ook nog een zonnige kant. It don't matter to the sun If you go if you stay You know the sun is gonna rise and Shine down on another day There'll still be a tomorrow Even if you choose to leave Cause it don't matter to the sun away But it matters to me It ain't gonna stop the world If you walk out that door This world just keep turning round, turning round Like it did the day before You see to them it makes no difference No They just keep on keeping time it ain't gonna stop the world out there. But it'll be the end of mine. What can I say? What can I it don't matter too much But it sure do matter to me No, it don't matter the moon, No, babe But it matters to me over deze man hoef je maar eh, weinig te zeggen. Hè? Gar Brooks, It Don't matter to the Sun. Hij deed het hier samen met eh, Chris Gaines. En je hoort nu af en toe heel zachtjes in de backing vocals, Maar vooral op eh, piano en op gitaar. Wayne Walker schreef het jaren geleden.